uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. In heel Nederland is de brandweer al meer dan 500 keer in actie gekomen vanwege stormschade. Vooral in het westen van het land. Er zijn veel bomen omgewaaid. Ook op andere plaatsen is overlast. Zo zijn Ouwehands Dierenpark in Renen en Dierenpark Amersfoort eerder dichtgegaan. Ook het verkeer heeft last van de wind. Op een aantal snelwegen staan files omdat er bomen zijn omgewaaid. En om die reden rijden op een aantal trajecten geen treinen. Vanwege de harde wind varen geen veerboten naar Texel. Volgens het KNMI is de najaarstorm inmiddels over zijn hoogtepunt heen. Kinderen met anorexia nervosa zijn steeds jonger... blijkt uit cijfers van de drie grootste behandelklinieken voor eetstoornissen. Die krijgen steeds vaker aanmeldingen van kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Volgens deskundigen worden kinderen op steeds jongere leeftijd geconfronteerd met gezond eten, onder meer op school. Klinieken maken zich grote zorgen omdat anorexia een gevaarlijke ziekte is. Het komt vooral voor bij meisjes. Ze willen dan niets meer eten omdat ze bang zijn dat ze te dik worden. ProRail gaat de spoorwegovergang bij Winsum beter beveiligen met waarschuwingsborden. Tot die borden er staan zet de spoorbeheerder bij de onbeveiligde overgang een verkeersregelaar in. Vrijdag botste er bij Winsum een trein op een melkwagen. Daarbij raakten drie mensen zwaar gewond. Vijftien passagiers liepen lichtere verwondingen op. ProRail gaat matrixborden plaatsen om weggebruikers te waarschuwen. Voetbal in de Eredivisie heeft Ajax goede zaken gedaan. In de arena werd NEC met 5-0 verslagen. Spits Casper Dolberg maakte in de eerste helft een hattrick. Rode JC tegen AZ en Twente tegen Utrecht eindigden allebei in 1-1. Feyenoord Pek is om kwart voor vijf begonnen. Het weer, de wind gaat vanavond liggen, morgen en dinsdag bewolkt en wisselvallig. Het wordt dan ongeveer 12 graden. En dit was het ZFM, verkeersupdate.